Kees Groot met het NOS-journaal. Bij het Leidse constructiebedrijf Herema verdwijnen 250 banen. Het bedrijf installeert wereldwijd boorplatforms... maar daar is door de lage olieprijs minder vraag naar. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Leiden... maar ook in Houston en Singapore worden mensen ontslagen. In totaal werken er ongeveer 1500 mensen bij Herema. Vakbond CNV noemt de reorganisatie pijnlijk, maar niet onverwacht. Treinkaartjes worden volgend jaar gemiddeld 1,22 duurder. De NS mag elk jaar de prijzen verhogen op basis van de hogere kosten voor het bedrijf en de inflatie. De prijsstijging van volgend jaar is volgens het spoorbedrijf nodig voor investeringen in stations en nieuwe treinen. De NS benadrukt dat de stijging lager is dan de verwachte inflatie van 1,4 procent. Buitenstaanders kunnen ook uit naam van de AIVD, het ministerie van Defensie of de RVD valse e-mails versturen. Gisteren meldde Follow the Money al dat de Tweede Kamer de beveiliging niet op orde had, waardoor anderen eenvoudig e-mails namens Kamerleden konden versturen. En dat lek is dus bij meer overheidsinstanties. Het Cybersecurity Center, dat de digitale beveiliging van de overheid in de gaten houdt, vindt het van groot belang dat overheden maatregelen nemen. De politie heeft vandaag op elf plekken in Groningen, Utrecht en Duitsland invallen gedaan in verband met een groot onderzoek naar hennepteelt. Twee mensen zijn aangehouden. Het zou gaan om een bende die vooral in leegstaande boerderijen en huizen hennep kweekte. Bij de doorzoekingen van vandaag nam de politie auto's, geld en administratie in beslag. Het weer bewolkt en vooral in het noorden regen of motregen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen eerst grijs, maar later breekt in het noorden de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Ook donderdag is het bewolkt. Vanaf vrijdag meer zon, maar ook buien en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Prins Klausplein 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Afgekleerdam en een drie kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Noorderloos 10 minuten.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 The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They won't come. Streisand. Barbara Streisand. Let's try Barbara Streisand. Barbara Het ritme van Zandvoort. ton cœur, nana. avec moi. Suis mes pas, suis mes pas, je te séduirai.